Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten hoeven tijdens college geen mondkapje op. Onderwijsminister van Engelshoven heeft daar gisteren overleg over gehad... met studenten en de mbo's, hbo's en unies zelf. En eh, daar tot de conclusie gekomen van... ja, in het mbo en het hoger onderwijs geldt de anderhalve meter. Die kan daar ook eh, goed eh, gehandhaafd worden. Dus geen reden om daar mondkapjes in te stellen. Voor middelbare scholen is er wel een mondkapjesadvies, maar dat is dus omdat leerlingen daar geen afstand kunnen houden. democratische presidentskandidaat Joe Biden ligt nu waarschijnlijk nog lekker te slapen, maar als hij straks wakker wordt krijgt hij waarschijnlijk direct een wattenstaafje in zijn neus geduwd. Nu blijkt dat president Trump en zijn vrouw Melania allebei corona hebben. Correspondent Marieke de Vries legt uit dat zij werden getest toen duidelijk werd dat een belangrijke adviseur besmet was. Deze hoop Hicks zat dinsdag ook in de helikopter met de president naar het debat in Cleveland, Ohio. Waar natuurlijk ook de familieleden waren van president Trump, maar ook familieleden van eh, presidentskandidaat Joe Biden. Ja, iedereen zal nu natuurlijk getest worden. De campagne voor de Amerikaanse verkiezingen liggen voor Trump nu dus grotendeels stil. De kans is wel groot dat hij, er, dat hij er de komende weken flink op los zal twitteren. Dat kan natuurlijk wel gewoon in zijn joggingbroek vanuit huis. Handige Harry's en Harrietten kunnen in, die in de luchtvaart en scheepsbouw hun baan kwijtraken... kunnen binnenkort aan de slag bij Defensie. Het ministerie praat met bedrijven om personeel over te nemen. Want bij Defensie staan zo'n 9000 vacatures open. Terwijl in veel bedrijven nu juist mensen worden ontslagen. De motorrijders die met meer dan 250 km per uur over de snelweg scheurden... mogen hun strafzaak thuis afwachten. Ze krosten onlangs in minder dan 10 minuten van Breda naar Rotterdam. Ze filmden het zelf en gooiden de beelden online. Kort daarna kon de politie de mannen oppakken. Krijg je het weer nog? In het zuiden hou je kans op regen. In de rest van het land komt de zon nu een beetje door, de wolken heen. Later vandaag wordt het wat grijzer. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. En het weekend blijft het wisselvallig en rond de 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam...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 Now the sun is up, I'm coming down. fucked up badplaats. Ook in de zomer. CFM. it is slip away. Parleremo più di ieri. momenti che troppo presto se ne vanno via. ren naar het strand en zet hem op 106.9.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 Kunstcentrum Witte de Wit in Rotterdam heeft een nieuwe naam en gaat verder als Kunstinstituut Melli. Over de oude naam was veel te doen, hij zou niet meer van deze tijd zijn. Het aantal ontvoerde kinderen was in vijf jaar niet zo laag als de afgelopen tijd. In juni, juli en augustus werden 34 kinderen ontvoerd. 27 kinderen vanuit Nederland naar het buitenland en 7 kinderen vanuit het buitenland naar Nederland. Het weer, nu en dan zon, vooral in het zuiden bewolkt en wat regen. Het is een graad of 17.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 take a look. cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se a su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se a su vela, cuando se inmala amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no se inmala dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala Se en su vez. Lego. Put up a phone Now it's blueberry fango. My phone's moving, we straight to showing shit. Two small bands just to take you out real quick. Three more hoes, pull up on fucking shit. That's how it goes. Big bands, I'm coming shit. Three O, oh, clipping my Nina. On my toes, Gucci Valentina. She on go, yo bitch for the team, uh. Cause you know yo bitch want a winner. I just went back to my city, and you know they all fucking with me. But it ain't safe, pose with me. I'ma chase bands to the end Bad bitch, if she do what I say so too. Big 40s and a big ass Draco. Three more millions when you ask how my day go. Put up a phone, out of blueberry fango. One false move and we straight to short shit Small bands just to take you out real quick. Three more hoes. Pull up on fucking shit, that's how it goes. Big bands I'm coming straight. One bad bitch, if she do what I say so. Two big 40s and a big ass Draco. Three more millions when you ask how my day go. Put up a phone, now the blueberry fago. One false move and we straight to showing shit.